Jeroen van Kam met het Journaal. 013 in Tilburg krijgt een boete van 10.000 euro... omdat het die meedoet aan de actie De Nacht Staat Op. Ondanks de opgelegde boete heeft 013 besloten open te blijven veel plekken in het land openden clubs de deuren om te protesteren... tegen de lange periode van sluiting door de coronamaatregelen. In Haarlem is een feest stilgelegd in het patronaat. Het poppodium hing een boete van 50.000 euro boven het hoofd... als het de deuren niet zou sluiten. De Amsterdamse zender AT5 zegt dat er rond het Leidseplein... veel uitgaanspubliek op de been is. Ondanks dat burgemeester Halsema dreigde met een boete van 4500 euro... zijn veel Amsterdamse clubs toch opengegaan vanavond. President Poetin heeft aan de telefoon tegen president Biden gezegd... dat de VS de belangrijkste Russische zorgen niet serieus neemt. En dreigde dat Moskou snel zal reageren zonder verdere uitleg. Het Witte Huis zegt gewaarschuwd te hebben dat een invasie van Oekraïne... zal worden beantwoord met snelle en zware maatregelen. Volgens een bron bij het Witte Huis heeft het gesprek de verhoudingen niet fundamenteel veranderd. Het grootste deel van de betogers is vertrokken van de brug in Canada... die dagenlang werd bezet door vrachtwagenchauffeurs. Een kleine groep weigert weg te gaan... en er verzamelen zich steeds meer demonstranten in de buurt van de brug. De politie die was begonnen met de ontruiming... wacht nu op versterking om de groep weg te krijgen. Een rechter heeft bepaald dat de bezetting vanochtend moest worden beëindigd. Canadese truckers protesteren al weken tegen de coronamaatregelen. In Utrecht hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de loskoppeling van de AOW van het minimumloon. Vooral AOW-gerechtigden met een kleine of helemaal geen aanvullend pensioen hebben moeite om rond te komen. Oudere organisaties willen van minister Schouten weten wat het kabinet gaat doen om de koopkracht van AOW'ers te verbeteren. Het weer vannacht in het binnenland mogelijk nog een graadje vorst.